Dat was een kindertijd, daar denk ik steeds nog aan. en blijft voor mij het woord wat ik ooit bezag. De is mijn grootste De Zij is mijn rijkste schat. Maar Jezus dit hat mich ein vor. Man geht nicht Van zeven, van alles moed, wat ze verzag. Die alles in het leven voor de kind.